Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Utrecht is een demonstratie voor de opvang van meer vluchtelingenkinderen uit Lesbos. Gisteren maakte het kabinet bekend dat 100 migranten uit het kamp op het Griekse eiland worden opgevangen. Afgelopen week waren daar branden. Van kamp Moria is weinig meer over. Daar zaten 13.000 vluchtelingen. De demonstranten in Utrecht vinden het veel te weinig als ons land er maar 100 hierheen haalt. Verslaggever Vincent van Rijn is bij het protest. Ze verwachten hier een paar honderd mensen in Park Transwijk, een groot stadspark in het zuidwesten van Utrecht. De demonstranten zijn het hier allemaal over één ding eens. Ze vinden dat Nederland en Europa veel te weinig doen voor de 13.000 mensen uit het kamp Moria. Maar ook voor de andere vluchtelingen op de Griekse eilanden. En ook de politieke afspraak van gisteren, dat er 100 mensen wel welkom zijn, vinden ze lang niet genoeg. Het kabinet wil toch proberen om sommige mensen voorrang te geven voor een coronatest. Het gaat om zorgpersoneel en leraren van basis- en middelbare scholen. Hoe die regeling precies moet gaan werken is nog niet duidelijk. Dat wordt met de GGD's besproken. Er zijn ook weer cijfers over het aantal besmettingen en die zijn hoog. Afgelopen dag zijn 1270 mensen positief getest op corona. Alleen halverwege april waren het er meer. Het RIVM zegt er wel bij dat nu heel veel mensen worden getest. En Bauke Mollema is afgestapt in de Tour de France. Of eigenlijk afgevallen. Hij was vanmiddag in de 13e etappe betrokken bij een valpartij. De andere gevallen renners konden door, maar Mollema niet, zegt verslaggever Gio Lippens. Mollema is de enige die is afgevoerd eh, naar het eh, ziekenhuis. Hij zou last hebben van zijn rechterarm. Zou een eh, bloedend gezicht hebben gehad en ook eh, pijn eh, gehad hebben aan de schouder. Dus voor hem is het afgelopen. Mollema heeft waarschijnlijk zijn pols gebroken. Hij stond dertiende in het algemeen klassement van de Tour de France. Het weer dan nog. Het is nu zonnig en 20 tot 24 graden. Vanavond blijft het droog. Het kan vannacht wel wat mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 9. dit weekend wat vaker grijs en ietsje koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A9 Alkmaar richting Diemen. de Badhoevedorp en Knoop het Holendrecht. 10 minuten vertraging door een auto met pech. De ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. 10 minuten vertraging. Op de A10 Zuid richting Amersfoort 5 minuten oponthoud door een aanrijding voor knooppunt de Nieuwe Meer. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de N250 richting Den Helder voor de veerterminal in Den Helder ruim een half uur oponthoud.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 moet Stan langzamer gaan rijden... Danny te laat om Tess af te lossen? Kan Tess haar man niet op tijd oppikken? En missen Fenna's ouders de i-musical? Laat je hond niet uit bij het spoor. Het heeft meer gevolgen dan je denkt.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 Yeah. The only one that holds you. I never ever should have told you you're my own. Just think how long I've known you. It's wrong for me to own you now. took the leap. And you took my armor off and did it delicately. And I let my guard down to show you what's underneath. Thank God that you were man enough to come answer my mama's prayers. You asked the question, I said yes, but I'm scared must have never beautiful family tree.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 De regeling geldt alleen voor primair en voortgezet onderwijs. Het mbo, hoger onderwijs en de kinderopvang vallen er buiten. Het RIVM meldt vandaag 1270 nieuwe coronabesmettingen. dat is het hoogste aantal sinds iedereen getest kan worden. Het aantal gemelde ziekenhuisopnames steeg met 10 en het aantal doden met 3. Veel aandacht voor de coronacrisis ook in de miljoenennota. De nota is net als voorgaande jaren uitgelekt, ruim voor Prinsjesdag. Maar er is ook ruimte voor andere zaken, zoals hervormingen op de arbeidsmarkt... extra middelen voor betaalbare woningen en de gaswinning wordt verder afgebouwd.